Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot.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 Hartelijk welkom allemaal. Vandaag is het 7 maart en dat betekent dat morgen de grote onthulling plaatsvindt van het Radio 501 Geheim project. En dat gaat Arwin uh, eh, Tamminga doen in zijn programma On The Rocks vanuit het café Het Kantoor van de Buurman. En je kunt erbij zijn, eh, de aanvang is 8 uur precies en de deuren zal open om 4 uur smiddags. Er zal ook een eh, band op het podium staan en welke band dat is, dat is nog een verrassing. En als je er niet bij kunt zijn, luister dan naar Radio alleen. Dan kun je alles vanuit je luie stoel rechtstreeks meebeleven. Vandaag heb ik voor jullie weer een gevarieerd programma van thee tot bier. En ik heb weer een flinke tas vol muziek. Eh, gewoon luisteren, dus dan hoor je het allemaal gewoon langskomen. Ik ga hem ongeveer tien over twee eh, bellen met Rob Ricard. Dan heb ik hem weer aan de telefoon en vraag ik hem om wat eh, hints en tips. En dan probeer ik weer wat los te trekken over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je natuurlijk straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat de platenkeuze zal zijn. En vandaag is er ook weer plek voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBlaBlog om half drie. En ook nu heb ik weer een gerucht gehoord. Theo schijnt in zijn jeugd met zijn broer al last van een generatiekloof te hebben gehad tijdens een crisis. Dus Theo schijnt eh, met zijn broer, dus zijn broer en Theo zelf, dat is heel ingewikkeld allemaal, die hebben samen dus een generatiekloof gehad. Dus niet Theo met zijn broer samen met zijn vader een generatiekloof. Nee, Theo heeft eh, met zijn, nou, wat ingewikkeld. Eh, verder ken ik de details niet, maar eh, straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. hoop ik. je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd.wordpress.com e en WordPress e spel je met dubbel S. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan is het nu tijd voor muziek. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc. Sleep van Ellen Stone. rising soon. Cause I spend my nights howling at the moon. Yeah, I never get sleep, sleep, sleep. No, but just reach, reach, reach. I can feel it on the ends of my fingers and taste it on the tips of my teeth. So you see why I never get sleep. Can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep know why. Spend my night shooting at the stars. Trying to change the world this time. And I know it's a long shot, but it's working out so far. So I spend my night shooting at the stars. I never get sleep, sleep, sleep. sleep. No, I just read. Get on the tips of my teeth Rolling Stones aan de beurt 1966. Dit nummer heet Paint It Black. could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough. 7 maart 2013 en het ziet er een beetje uit dat de lente eraan komt. Maar ja, dat is ook voor korte duur. Dus gaan wij gewoon maar even lekker praten over de platenkeuze. En dat doe ik met Rob Ricam. Die heb ik aan eh, de telefoon op dit moment. En ehm, ja, hints en tips, daar gaat het over eh, op dit moment. Eh, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Rob. Ehm, ik bel natuurlijk voor tips en hints, zoals altijd. Een tipje van de sluier voor de platenkeuze. Ja, ja, ja. Mijn hoofd loopt een beetje om. Oh, hoezo? Ja, van de drukte. Oh, ja. heb je druk? Nee. Oh, maar van de drukte? Dus ik ben een beetje de weg kwijt in de leegte. Maar ja, ik denk dat ik het druk heb en ik heb niks te doen. Dus dan krijg je dat dat allemaal verkeerd gaat. Je doet druk? Ook niet, nee. Maar daar oh. word ik dan onrustig van. Want ik, heb, ik denk, misschien zou ik wel druk moeten zijn. Ja, dat, eh, dat kan ik niet voor je invullen. Nou ja, ik onderbreek het even met een eh, telefoongesprek natuurlijk. En je kan vanmiddag natuurlijk even lekker twee uur luisteren naar de eh, Donderslag op Radio 5 alleen. Dat, de, eh, de doodt de tijd ook een beetje natuurlijk. Ja. Ehm, maar ja, ik bel natuurlijk wel voor een tip van de sluier. En eh, die komt straks om half bier aan bod, de platenkeuze. En daar gaan we het even over hebben. Ja, dat bier, daar heb ik ook trek in, jongen. God, man. Ja, nee, dat kan ook niet. Het wordt eindelijk een beetje zomerig. Nou, nee, ja, eerst thee. Eerst thee. Eerst thee. Tent? Thee? Wat zeg je, thee? Eerst thee, want... oh. Ja, ik ben er van thee tot bier. Wat ben je? Ik ben er van thee tot bier. Oké, ja, ja. Nou, dus eerst thee. Ja. Ik, heb trouwens hier een hele beker thee staan. Is goed hoor. Dus die, die hou ik er even bij. Is goed. Dus, um, Lekker wakkie. We hadden het over bier, hè? Eh, nee, over de platenkeuze. Oké. Nou, zeg het maar. Nee, ik wil weten waar de mensen moeten googelen. De luisteraars. Oeh. Het is, uh, ja, hmm. god, ik weet het ook niet eerlijk gezegd. Het is namelijk zo'n... Ehm, ingewikkeld verhaal. Oh ja, is het weer iets Grieks, eh, Italiaans, Spaans? Of... Nou, het is volgens mij eh, iets met Nederland. Oh, toch wel? Dus deze keer heb je iets eh, uit Nederland uh, weten te vinden. Het is een, een beetje, ehm, ja, zeg maar uit de tijd van 1970. Oh, dat is 40 jaar geleden, 43 jaar geleden. Het, is uit, en het ligt in de hoek van toen ja, want eh, hij woonde toen in Londen en toen kwam hij terug naar Nederland. Tom Huizen. Tom Huizen? Ja, en die is wel een centrale figuur in de band. Tom Huizen is een tip van Londen naar Nederland. Ja, dus eh, nu weet je het wel, hè? Nederland. Dus, eh, weet je goed leren googelen. En Huizen, dat is niet Huizer, hè? Huizen. ik ga nou nu, kijken. dan moet je maar een beetje goed googelen. Dat zijn de tips? Ja. Oké. Ja. Nou, dan eh, ga, ik, ga ik nu iets eh, draaien. Dus ook uh, Nederlandstalig. Een beetje met een accent. Het is eigenlijk een beetje Neder-Saxisch. En dan heb ik het over Daniel Lohus. Oh ja. En die zingt van zijn nieuwste cd... Ik haal mij een hond op. Ook leuk. Tot straks. Tot straks. Volgens is een man en nodig. Dan denk ik, is dat nou wel zo? Het klinkt wat overbeurig. Koken kan ik ja zelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid dat sneeuwkompas verteren. Dus ik haal een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en ting bandieten grond. Ik ga met een hond op, zo'n vele grote loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust toe was. Zo'n lieve dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. Niet dat ik benood ben, kan mij ja prima redden. Maar dus kom in de quizboek, wat de keur waar aan hebben. Ik een fijn alleenig bij de radio gaan zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop, terwijl er ligt te pitten. Ja, ik hou mij een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tien vrienden en tien bandieten grond. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote loeba's. Misschien is dat wel ik al jou onbewust aan toe was. Zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n fijne dikke hond. Geen mooie dikke hond. Als me niet begint te kouden, op een van mijn gitaren. En dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bewaren. Na nou, zij maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Reken dak, ik hem dat vanaf begin direct heel goed leer. Waar ik alleen hond op, zo'n fijne grote hond. Ik kwispelt tegen vrienden en zing bandieten groot. Ik alleen hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wat ik al jaren onbewust aan toe was. Dan lieve dikke hond. vele hond. Zo'n fijne, fijne hond. Ik hoor lui al denken, waarom niet met een vrouw? Je moet toch ook van mens tot mens, maar dan zeg ik lusten nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en dat liefde ondersnijden. En ik alle wit die weet, haar zij stiekem met een ander vrij. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote hond. Ik kwispelt tegen vrienden en zing bandieten groot. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote loer uit, ik al jaren onbewust naartoe was. Zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n lieve dikke hond. ja zo'n lieve dikke hond. zo'n fijne, fijne hond. En dan gok ik mooi met hem spullen. En dan mag hij hem de buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam de buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik mooi hond. Sandra van Nieuwland. Eh, ja, van The Voice of Holland. Daar is zij bekend door geworden. En eh, ze hebben een prachtig mooie eh, single gemaakt. En dat nummer heet More. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming out more and more. Cause I create that feeling that I keep them coming back. Yeah, I create that feeling that I keep them coming back. So captivated when I get it on the floor. No, you've been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. That monster in the mirror, headliner, finisher. I'm the closer, the winner. Best when under pressure with seconds left, I show up. If you really want in the air if you want more and more. Cause I can't wait to feel it. I go hard, can't stop. But if I stop, then no, I'm gonna bring it back. Never quitting, I'm believing that. No, you've been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. That monster in the mirror, headliner, finisher. I'm the closer, the winner. That's C2C En het nummer heet Happy. Met, uh, samen met Derek Martin. C2C, die komt uit Frankrijk. En ze hebben al een keer een donderdisc geleverd bij Radio 501. En dit is Happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. never feel happy. als je nou kijkt hoe deze groep wordt genoemd, dan zijn het turntablists. Dat wil zeggen dat ze met z'n allen achter een draaitafel staan. En alle muziek die je hoort, die komt uit die draaitafel vandaan. Met scratchen en stukjes, eh, fragmenten, samples. Alles komt uit de draaitafel. Ja, ze hebben daar nog iemand bij. Derek eh, Martin. Die zal wel gezongen hebben, denk ik. We gaan naar eh, Ray LaMontagne. Die is al eerder eh, hier op Radio 501 geweest in mijn programma. En de Peria Dogs vandaag. En het nummer wat ze vandaag spelen is Devils in the Jukebox. Big yellow moon rising up over them old hills. Big yellow moon rising up over them old hills. Big yellow moon rising up over the hills. Baby's on a terrace fit to kill. Big yellow moonlight de platenkeuze wil raden straks om half bier... dan eh, moet je even googlen op Tom Huizen van Wonden naar Nederland. Dat zijn de tips die Rob Ricard heeft gegeven. En daar kun je mee zoeken. En mogelijk vind je dan waar de platenkeuze deze keer over gaat. Dat is om half bier straks. Dit is Huub van der Lubbe van zijn nieuwste cd. Het heet Ze is een vrouw. denkt haar te begrijpen. Zit je er verschrikkelijk naast? als jij hem zit te knijpen. Blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan twintig jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet. een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw, als je dacht haar te verleiden, heeft ze jou al lang versierd. Jij vindt gek wat zij normaal vindt gewoon vindt ze maar weert. Ze wil graag met jou bepraten, waar jij die andere vrouw van kent. Alles heeft ze in de gaten, alles waar jij blind voor bent. Ze is een vrouw dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw, ze is een vrouw. Dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw, beter dan jijzelf begrijpt zij wat er allemaal bij jou van binnen voelt. Wat ze wil, dat weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt. luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw. Ze is een 501 Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 7 maart 2013. Crisis. Het jaar 1977 was heel erg belangrijk voor me. Ik werd tiener. Dat vond ik toch wel zoiets groots. Het tienerdom leek me het walhalla. Maar ik had wel een probleem. Mijn slaapkamer deelde ik met mijn broertje en die was pas 7. Hoe moest ik dat nou inpassen in mijn tienerkamer? Dat was voor hem toch eigenlijk geen plaats? Waarom moest ik überhaupt mijn kamer delen met mijn kleine broertje? Mijn grote broer en zus hadden toch ook een eigen kamer? Waarom ben ik hier in huis altijd de pispaal? Waarom draag ik altijd oude kleren van mijn grote broer? Waarom heeft hij een nieuwe fiets en ik zijn oude? Waarom dit, waarom dat, waarom? Ja, in 1977 werd ik een echte tiener zonder tienerkamer. Het jaar 1977 was om nog een reden belangrijk voor me. Op een zaterdagavond kwam mijn vader thuis van zijn werk. Dat hij al lang klaar was met werken en eigenlijk rechtstreeks uit de kroeg kwam, begreep ik pas heel veel later. Hij hing onderuit gezakt op een stoel in de keuken en vertelde ons dat we gingen verhuizen. Mijn vader had het huis gekocht waar zijn winkel in zat, waar ik nog over moet vertellen ooit. Het zou prachtig worden, vertelde hij. Het huis zou verbouwd worden tot een grote winkel met erboven een luxe woonruimte. Op de enorme hoeveelheid grond zou een waar speelparadijs verrijzen met een schommel en geiten. Ik geloof dat we op dat moment alles van hem gedaan zouden krijgen, maar veel meer wensen dan een schommel en een geit had ik toen nog niet. Het was dus 1977. De inkt van de hypotheek was nog nat toen de economie boem in elkaar sodemieterde. De hypotheekrente rees de pan uit. Tot overmaat van ramp ging er bij de verbouwing van alles mis, waardoor uiteindelijk het complete pand gesloopt werd en er nieuwbouw verrees. De gedroomde luxe woonruimte moest worden teruggesneden tot een minimaal appartement, waarna ons nooit meer dan twee mensen hebben gewoond. Wij waren met z'n zessen. De enorme hoeveelheid grond is jarenlang onder een berg onkruid verstopt gebleven. Geiten, een schommel, nooit gezien. Dus vertel mij niet dat we op dit moment een crisis meemaken. Hier lach ik om. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The heartbeat of internet radio knocking on my bedroom door. It ain't easy when a man he knows your name. When the devil comes calling, he won't go away. I got a juke joint juice away full of soul. I got a Hellcat squeeze, dripping jelly roll. I'm all aboard man. He gonna take you down. The devil come calling, ain't nobody else. inside my of cash, it ain't easy. When a man's got your name, you're going down, down to him, it's all the same. Dat was het Nederlandse duo The Damned and Dirty, When the Devil's Got Your Name. En nu Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. Mijn favoriete gitarist, zanger, nou vooral gitarist, Buddy Willington. Pieces and Parts. the time. Ayan. John, Paul, George en Ringo. Je hoorde het, de Fab Four, de Beatles. En zij speelden voor jullie Taxman van het album Revolver uit 1966. En je hoorde de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Ja, we zijn er weer. Ehm, weten jullie eh, van het geheime project? Dat gaat al een tijdje rond. Het Radio 501 geheime project. En dat wordt morgen allemaal onthuld. Eh, tussen 8 en 10. Ongeveer half 9 denk ik. In het café van de buurman. En daar kun je bij zijn. Dan moet je daar even heen gaan. Kun je er niet bij zijn. Dan luister je gewoon naar Radio 501. En het programma heet On The Rocks. En Armin Tamga is dan je gastheer. Dit is Chris Smitter. No Love Today. I don't know much when I knew less and I was heartbroken for the first time. Drowning in my tears, I went looking for a lifeline, trying to find some comfort, just a simple tender touch. Searching for some little cure that would not cost too much, and I could hear that produce wagon on the street. I could hear that farmer singing as I cried myself to sleep. I got banana and watermelon and peaches by the pound. Sweet corn, murder town, more oh, better than in town. I got okra, enough to choke you, beans of every kind. If hungry is what's eating you, I'll sell you peace of mind. But this ain't what you came to hear me say. And I hate to disappoint you. I got no love today. I got no love today. I got no love today. No love today. I could not love save myself from lonesome desperation. Everything I thought was love was worthless imitation. My concept of commitment was to take all you could give. I thought the cheapest thrills I loved were teaching me to live. But nothing seemed to last or see me through. Nothing but that little song that I still sing for you. I got banana and watermelon and peaches by the pound. Sweet corn, murder town, more better than in town. I got okra enough to choke you, beans of every kind. If hungry is what's eating you, I'll sell you peace of mind. But this ain't what you came to hear me say. And I hate to disappoint you got no love today. I got no love today. I got no love today. No love today. No love today, none tomorrow, not now, not forever. You can't see what comes I think you much too clever for your own good. I'll tell you what's right before your eyes. Intelligence is no defense against what this implies. In the end, no one will sell you what you need. You can't buy it off the shelf. You got to grow it from the seed. Cause I got banana and watermelon and peaches by pound. Sweet corn, mother town, more better than in town. I got okra enough to choke you, beans of every kind. If hungry is what's eating you, I'll sell you peace of mind. But this ain't what you came to hear me say. And I hate to disappoint you, but I'm gonna disappoint you.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 Plaat voor je hoofd. radio. Jouw muziek. Echte muziek. You've got a lot of nerve, you're getting braver. You're walking around here like the chosen one. You'll get what you deserve, you're not my savior. My time is coming and I'm on the run. Well, it's alright, they tell you everyone's the same. But I don't van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Checkmate van Melodian. En eh, natuurlijk kiest Armin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij altijd, zoals iedere week, even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501. En morgen is dat vanuit het café het kantoor van de buurman.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 BHV for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen.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 En de platenkeuze van Rob en straks eh, vlak voor bier weer de donderslag muziekagenda. En eh, met veel informatie weer en ook met een heel mooie laatste plaat van Hans Verlier en de Sidekicks. Blijf lekker bij tot uur. Straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Straks afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamminga. Dan van 6 tot 8 hoor je Buddy met Dreadlock. Uh, Rob de Greeuw kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Caro Emerald. En dat is getiteld Tangled Up. En dat is een single die net op de markt is verschenen. En de donderdisc die komt zo als derde plaat van het tweede uur zoals altijd. Maar eerst muziek van Bram Vermeulen. Vreemdeling in bed. Het gezicht slaapt tevreden in het ochtendlicht ogen dicht, het haar is rood. En ik dacht blond, open mond, adem in, adem uit. Drank van gisterenavond. Vreemd huis, vreemde kamer vreemd lijf, vreemdeling in bed. Blote rug, donzen dekbed en ze beweegt. Het was fijn, ik weet het zeker, maar nu staat alles me tegen. Vreemd huis, vreemde kamer, vreemd lijf weg, ik moet hier weg. Schoenen in de hand, de treden kraken, het zweet slaat me uit. Voor de open, ik lees je naam niet. Ik ben veilig buiten. Niet veel later, straten verder, hoor ik mezelf fluiten. Radio 501. Daverende donderdag. De is vandaag tot middernacht. You're a Mean One, Mr. Grinch van Dweezel Zeppa. De donderdisk. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. Oh! I know the Grinch is told Christmas cause his heart was two sizes too small. I know the Grinch is told Christmas cause his heart was two sizes too small. You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked, jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up, entangled up knots. You're a foul one. Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stunk. I know the Grinch is told hard too small I know the Grinch stole Christmas cause it's hard one van vandaag. Dit is Woman Across the River, een nummer van Freddie King, gespeeld door Matt Schofield en die zingt het ook. bedrijf van Randy Newman. Dit hebben we al een tijdje niet meer gedaan. Dit nummer is It's Money That I Love. I don't love the mountain. I don't love the sea. I don't love Jesus. He never done a thing for me. I ain't pretty like my sister. Small like my dad. But good like my mama. a hot September night. Now that may not be love, but it is alright. Straks de platenkeuze van eh, Rob Ricard. En je kon uh, googlen op Tom Huizen van Londen naar Nederland. En zo kon je dus de tips en hints van eh, Rob Raden, die hij daarnet in het eerste uur om even na twee allemaal heeft verteld. Ik weet niet of jullie het al gevonden hebben. Ik heb hier nog geen e-mail binnengekregen met de juiste oplossing. Ah, het is ook geen wedstrijd, maar gewoon leuk voor jezelf. Dus Tim Knol. Do You Leave the Light On? Going here, going there, going busy. We're scared of being alone. komen jullie morgen trouwens ook eh, bij de eh, onthulling van het geheimproject van Radio 501. Dat is in het café Het Kantoor van de Buurman. En dat is op de Koepersplein. Dat begint om 8 uur. Yes We Can Can hoor je regelmatig langskomen in de uitvoering van Jos Stone. Er is ook een heel mooie versie van de Pointer Sisters. En deze is van Hans Tesink en Blue Groove. Yes We Can Can. our quarrels and our problems. Try to live as brothers and try to find peace within without stepping on one another. And to respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land a better land than the world in which we live. We gotta help this man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it. I know that we can. I know that work it out. Yes, we can, I know we can, can. Yes, we can, can. Oh, I can. Well, if we wanna, yes, we can, can. I know we can make it work. I know we can make it if we try. Oh, yes, we can, I know we can, can. Yes, we can. Great gosh, right. Oh, yes, we can, I know we can, can. all the world. Cause they're our strongest hope for the future is the little bitty boys and girls. We gotta make this land a better land than the world in which we live. But we gotta help this man be a better, better man with the kindness that we give. Yeah. I know we can make it. I know that we can. I know darn well that we can work it out. Oh, yes, we can. I know we can, can. Yes, we can, can. Oh, I can. If you wanna, yes, we can, can. Oh yes we can, I know we can, can, yes we can. Great gosh, like, oh yes we can, I know we can, can. if we wanna, yes we can, can. Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can, can. Oh I can. Oh if we wanna, yes we can, can. Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can, can. Oh I can. Oh if we wanna, yes we can, can. Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can, can. Oh I can. Oh if we wanna, yes we can, can. Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can, can. Oh I can. Oh if we wanna get together, we can work it out. If we wanna get together, we can work it out. Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can. we can, Live uitvoering van Hans Teesink en de Blue Groove. En uh, het nummer heet Yes We Can Can. Iets heel anders is I Got Skills van Moses and the First Born uit 2013. myself and what I'm doing in my time. I might act like a free man, but I'm afraid, like you all. I might seem like a nice guy, but I'm so dead. most of the time I'm just too caught up with myself and what I'm doing in my mind. van Het is inmiddels eh, half bier geworden en eh, ik weet niet of mensen gegoogeld hebben. Ik heb tenminste geen e-mail gekregen erover. Hallo, de tip was eh, Tom Huizen van Londen naar Nederland en er was iets Nederlandstalig. En ehm, ja, Rob heb ik weer aan de lijn natuurlijk. Want die gaat zijn platenkeuze nu toelichten en bekendmaken en nou, meer van dat alles. Het is half bier uh, geweest. Ja, het is bijna, bijna bier. Is die thee weg inmiddels? de thee zeg, ja. Mogelijk. Ja, nou, dan kunnen we koude Thee, koude thee vind ik niet lekker. Ik heb net Pabo bier gekocht. Wat is dat nu weer? Dat is, eh, dat is Surinaams bier. Oh, ik dacht Pabo van de, van de eh, opleiding voor eh, onderwijzers. Nee, nee, dat is Surinaams bier. Ja. En dat, is, dat drink je met vrienden. Dat, dan spreek jij dus Pabo bier of is het Pabo bier? Ja, dat kan ook. Dat weet ja, ik weet het niet. Dat weet ik niet, joh. En, maar ik heb het wel gekocht. En ehm, ik denk, ik, ga, ik had het al gelezen, stond een stukje over in de krant. Dat het zo gezellig was in de Bijlmer, maar eh, waar ze dan met z'n allen een biertje dronken. Ja. En eh, ik heb het nog niet geproefd, ik ga het straks proeven. Is, maar, het, is het geen heet bier, pikant bier? Ik weet het niet. Ik, oh. Het ziet eruit als een eh, als Amstel, tenminste het etiket. Alleen dan staat er Pabo op, maar... Oh, dan, uh, dan verdenk ik Heineken ervan dat hij iets weer geregeld heeft. Ja, komt uit Paramaribo. Oh, vandaar. Maar, Pabo, Paramaribo. Ja, maar omdat het met vrienden is, zijn het liters. Ja, geen halve liters, maar liters. Oh, ja. Dus dat, dat eh, daar krijg je een draaierige kop van. Dat is goed, man. Nou, dus snel even die platen erheen graag en dan kan ik aan het Pabo bier. Ja, eh, ik, eh, ik begin er niet over de bier, daar begin jij over. Ja, omdat het zo lang duurt, joh. Maar, ja, een, een liter duurt lang, ja. Nou, heb je het al gezien wie het is? Eh, ik heb geen tijd gehad om, eh, om eh, te googlen. Dat hebben de nou. luisteraars misschien wel gedaan, maar daar heb ik geen tijd voor. Nou, het is in bluesachtig iets, hè? Ja. Dus, want dat, dat, ik weet niet, maar dat zit in de lucht. En volgende week wordt het namelijk ook weer blues. Dus ja. dat weet ik namelijk al, want ik weet al wat ik volgende week... Maar goed. oh, dat weet jij al? Ik weet het al. Ik dacht dat je over het weer begon. Nee, volgende week komt er weer blues. Oké. En dan weet ik het niet meer. Dan weer even wat anders, hè, voor de afwisseling. -huh. Dus het was eh, John the Revelator. John the Revelator. Ja, en dat is eigenlijk, dus, eh, die heette dus toen Tom Huizen. Maar, eh, ja. En nu heet hij John the Revelator. En nu gaan ze dat doen voor ons. Is het John the Revelator en That's It? Of heeft hij ook nog een, een band die... Nee, die, band heet zo. Die band heet zo. Het is niet John the Revelator en de, de bierdrinkers. En de Revelators, nee. nee. Weet ik veel. De, de, de Nee, het is, is don Revelator. En de LP heet Wild Blues. Oké, en eh, ja, je hebt al een hele hoop gezegd. Eh, ik zou eh, je aanraden om maar te gaan aankondigen. Is goed. Er zitten hier twee vrijende duiven hier voor mijn deur hier, voor het, het raam. Oh, dan gaan ze neuken ook nog. Ja, en daarna gaan ze scheiden en dan wordt het smerig. Ja, oh, hij fladdert nu. Oh, hij is bezig. Oh, we krijgen binnenkort jonge duiven hier bij de studio. Nou, dan ben je lekker klaar mee. Het zijn Turkse tortels. Oh, ook nog. Ja, dat is hartstikke leuk. Die scheidt een heleboel onder. Maar goed. Eh, ja, daar, ga ik niet over. Ja, ga, um, ja kondig hem Sorry hoor voor, het, eh, nou, voor de onderbreking, maar kondig hem Ik ga, ehm, eh, tegen wie zal ik het aankondigen? Tegen jou? Of de, tegen de luisteraars. Hè, luisteraars, speciaal voor jullie allemaal uit het bluesbakje van Rob Ricard gaan we nu luisteren naar John the Revelator met het nummer Talk to Me Baby van de LP Wild Blues uit 1970. Oké, tot volgende week. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. She said, Stop what you're doing and come on home. I can't hold out. I can't hold out too long. I had a real good feel talking to you on the phone. She said, Daddy, don't you worry. You're my desire. You know I love you, babe. Hate to see you cry. I can't hold out. in 2013, eh, op 1 maart precies, is een nieuwe cd uitgebracht van Jimi Hendrix met niet uitgebrachte nummers. Dit is van die cd Somewhere. Well, I see fingers looking up, but not quite touching the promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, Oh Lord, please give us a hand. could sting a death. Then up in the clouds, I can imagine UFOs chuckle to themselves, <laughs> laughing they sing.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 natuurlijk Bill Withers, Ain't No Sunshine. En er werd mij gevraagd via e-mail waarom er altijd zo weinig eh, instrumentale muziek op de radio te horen was. Nou, daar wil ik wel wat aan doen. Ik eh, weet geen antwoord op de vraag, maar ik kan er wel iets aan doen. Dit is namelijk helemaal instrumentaal. Het is van Matt Scofield Trio en het heet Room at the Back. natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Eh, pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven. En dan ga ik eh, nu aan de agenda beginnen. Op 11 maart treden de Killers op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang 8 uur. De kaartverkoop voor dit concert is al gestart, dus wees er snel bij. Op zondag 7 april treedt Buddy Whittington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is plaatselijke tijd. En op woensdag 17 april treedt Buddy Whittington op in de Gathering Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op 22 april geeft Cine Tocorder een concert in Paradiso Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso Amsterdam en de aanvang is half acht. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is reeds, even kijken, op 11 september is die al begonnen. En voor de fans van de Zombies, zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam en de aanvang is half 8. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni en de aanvang is 8 uur. In Paradiso Amsterdam speelt op donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En ze speelt ook op vrijdagavond 28 juni en de aanvang is half acht. Meer informatie op www.paradiso.nl. Op 17 november komt Nick Cave in de Bad Seats naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens waarvan er nog enkele moeten worden bevestigd op 22 maart in zaal 12. En dat is de Wilhelminenstraat eh, in 37 in Vlagwedde. Op 30 maart in Boei 12 aan de Roegeweg 3 Steendam. Aanvang 9 uur. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel. Op 20 april op het cultuurpodium Van Slag. En dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Zij treden vervolgens op in café eh, Rembrandt op 26 eh, april. En het adres is Prins Hendrikade 7 in Veendam. Op 27 april staan zij op het podium tijdens de Rhythm and Blues Night in de Oosterpoort in Groningen aanvang 8 uur. En dan zijn we in mei op het Bevrijdingsfestival. En dat is op 5 mei om precies te zijn. En dan treden zij op in het Stadspark in Groningen. Dan maken we een sprongetje naar september. 6 september spelen zij in de Bluescafé aan de Nieuwstraat 74 in Apeldoorn. En de aanvang is half 11. En dan de laatste datum, 28 september in Nooitgedacht. En dat vind je aan de Nieuweweg Weg 1A in Trips Company. Eh, en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 7 maart 2013. En als je agendetips hebt voor de periode na 14 maart, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. En ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. Het is nu tijd voor de eh, laatste plaat van deze donderslag. Ik kan er haast niet omheen. Ik heb de band al zoveel keer in de agenda genoemd van vandaag. En dan heb ik het over Hans Verlier en de Sidekicks. Van hen heb ik Ain't No Blues Around van hun laatste cd. Sometimes I've been invited or a party by a friend. Mostly when I get there, it's a boring event. Everybody's talking and drinking and dancing and so on. I just run around and having no fun, but let me tell you. what I found out. Uh-huh. In this situation, ain't no blues around. I woke up in the morning and the sun is shining bright. I can't remember, no, what happened last night. And when I ask, when I ask, my very lovely wife, I have, I have to run and save my life, but let me tell you times I've been invited for a party by a friend. Mostly when I get there, it's a boring event. Everybody's talking and drinking, yeah, and dancing and so on. I just run around and hey let me tell you. studioklok hier in Studio 11 geeft aan dat het weer bijna 4 uur is. En dat betekent dat aflevering 151 van Donderslag ook weer in het radioarchief belandt. En morgen, vrijdag dus, 8 maart, dan gaan we horen wat het Radio 501 Geheim project allemaal inhoudt. En daar kun je bij zijn, dan moet je wel eventjes naar eh, het café, het kantoren van de buurman. En daar is aan de Koepertsplein eh, in Horen. En daar eh, begint het allemaal om 8 uur. Maar de deuren zal open om 4 uur s middags. Maar kom op tijd, want dan mis je niks. je hoeft niet om 4 uur al aanwezig te zijn. Maar als je om half acht binnenkomt, dan kun je ons al aan het werk zien. Eh, om 4 uur gaat in Studio 11 de apparatuur uit. En dan schakelt mijn collega Hein Mageraad over naar de centrale Radio 501 studio. Naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's. En vandaag zijn zij er natuurlijk ook weer voor jullie op eh, deze Radio 501 Daverende Donderdag. Tot Spookuur. <laughs> en deze week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogieradio Heel simpel, 51.nl En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd e En WordPress spel je met dubbel S. Al informatie over Radio 5 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. Je vindt Radio 5 op Facebook met de naam Radio 5 En ga erheen en we waarderen het heel erg, heel enorm eh, als je klikt op like. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik bedank mijn volledige redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 7 maart. 2013. En ook Rob Ricard en Theo Fried bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Arwin Tamminga. Die staat met klotsende oksels en natte voetzolen te wachten op het start zijn eh, voor zijn programma Afternoons. En er nu tijd voor een Klaasje. Klaas organiseerde dingen zonder toestemming te vragen. Stond je opeens drie weken lang touw te springen. Je zag er geen cent van terug uniek in die tijd. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er weer volgende week op dezelfde dag, dezelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij Helder hemel. And in the end. Ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?